De ambtenaar van Buitenlandse Zaken, die voor Rusland totaal 90.000 euro ontvangen. Dat heeft de officier van justitie gezegd op een proforma-zitting bij de rechtbank in Den Haag. Inmiddels zijn 450 vertrouwelijke documenten gevonden die Raymond P. tussen januari 2005 en maart 2012 zou hebben doorgespeeld. Onder meer is een veiligheidsplan van de Nederlandse ambassade in Chili gevonden. Justitie doet nog steeds aanvullend onderzoek. De ambtenaar van 60 uit Den Haag werd in maart opgepakt. Hij zou zijn informatie aan een Russisch echtpaar in Duitsland hebben verkocht. Staatssecretaris Bleker wil per diersoort afbreken hoeveel er per bedrijf mogen worden gehouden. Hij denkt aan een maximum van 500 melkkoeien, 2000 zeugen, 10.000 vleesvarkens, 175.000 leghennen en 240.000 vleeskuikens. Bleker heeft al eerder gezegd dat er grenzen moeten worden gesteld aan de groei van megastallen. Vanmiddag wordt een convenant ondertekend waarin staat dat onverdoofd slachten onder voorwaarden is toegestaan. Staatssecretaris Bleker heeft een akkoord bereikt met Joodse en islamitische organisaties. Het dier moet binnen 40 seconden buiten bewustzijn zijn. Als dat niet het geval is, moet de verplicht aanwezige dierenarts ingrijpen. Stadswachten in Rotterdam durven overtreders niet aan te pakken. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam in een rapport. Oorzaak is een gebrek aan communicatieve vaardigheden. Volgens de Rekenkamer worden overlast door jongeren, foutparkeerders en hondenpoep daardoor nauwelijks aangepakt. Ook worden burgers in dezelfde situatie ongelijk behandeld. Het Rotterdamse college van BMW noemt de meeste conclusies achterhaald. Het weer... Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. In het oosten kans op een enkel buitje. Het wordt van 15 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgenochtend bewolkt en regenachtig. In de middag droge periode en af en toe zon. Temperatuur dan van 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er zijn vandaag aangekondigde snelheidscontroles op de A7 tussen Zaandam en Hoorn en op de A12 tussen Utrecht en Arnhem.